Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tegenvaller voor klimaatminister Jette. De Europese Commissie gaat zijn plan voor het prijsplafond, de maximumprijs voor energie, mogelijk zien als staatssteun. Mensen op het ministerie waarschuwen Jette daarvoor. Energiebedrijven moeten de energietoeslag aan hun klanten overmaken. Daarvoor krijgen ze geld van de overheid. Maar het risico is dat ze hier winst op gaan maken met belastinggeld en dat mag niet, zeggen experts. Er zijn weer Russische raketten op Oekraïne afgevuurd. Het gebeurt al de hele dag. In het hele land ging het luchtalarm af. In de hoofdstad Kiev zijn zeker drie mensen omgekomen bij een aanval op een gebouw. In andere delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen... doordat belangrijke energievoorzieningen zijn geraakt. Een man van 41 uit Almere moet 90 uur onbetaald werken omdat hij journalisten had bedreigd. Begin vorig jaar verspreidde hij een video waarin hij het had over een zwarte lijst van journalisten. De NOS en het ANP deden aangifte en op zijn telefoon werden veel namen en adressen gevonden van politici, journalisten en een motoragent. Nooit meer je telefoon gebruiken in de klas. Het CDA wil dat er een wet komt die het gebruik van mobieltjes verbiedt op basis- en middelbare scholen. Overal zijn nu losse regels en dat vinden ze onduidelijk. Op deze middelbare school in Leerdam mogen ze al een tijdje geen telefoon gebruiken in de les. Het is goed voor de focus, maar het is soms ook onhandig. Het is ook wel een beetje overdreven, want soms heb je gewoon telefoon nodig in de les en dan mag je niet pakken en zo. daar een beetje streng over. Bijvoorbeeld als ik geen rekenmachine of zo mee heb. Maar niet iedereen vindt het een slecht idee. tijdens de les moet je niet bezig zijn met andere dingen. Dus telefoon was eigenlijk ook meestal een afleiding voor de leerlingen scholen vinden het ook niet per se een goed idee. Ze zeggen het liever zelf te willen bepalen. Het weer, op veel plekken regent, het is een graad of 8. Straks trekken de buien weg en blijft het op de meeste plekken droog. Maar in het zuiden en aan zee kan het nog gaan plensen. Morgen eerst regen, daarna droog, zelfs wat zon en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is erg druk in de regio. Vooral ongelukken en het slechte weer voor zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het Nieuwe Meer. Hier bijna een half uur onthoud. De A10 Knoop het Komplein richting Knoop het Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert hier 20 minuten vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Lunette.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 waarschuwen hun eigen minister Jetten... dat de Europese Commissie het prijsplafond voor energie... mogelijk ziet als staatssteun. Dat is opvallend omdat Jetten eerder zei... dat de Commissie geen problemen zou hebben met het prijsplafond. De hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook Jumbo-topman Frits van Eert verdachte is... komt onder voorwaarden vrij. Het gaat om TOE, een voormalige motorcoureur uit Drenthe. Hij zat twee maanden vast. Op het WK voetbal heeft Japan gewonnen van Duitsland. Het werd 2-1. Het weer, regenachtig bij 7 tot 10 graden. Morgen zonnig en droog bij 12 graden.